uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft nogmaals opgeroepen tot een hertelling in de staat Georgia. Hij houdt vol dat er is gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen... en dat niet Joe Biden, maar hij in die staat de verkiezingen heeft gewonnen. De stemmen in Georgia zijn al twee keer opnieuw geteld... en steeds kwam Biden als winnaar uit de bus, maar volgens Trump klopt dat niet... Trump zei tijdens een toespraak in Georgia dat er een onderzoek moet komen naar de handtekeningen op de per post gestuurde stembiljetten. De mobiele eenheid moest gisteravond opnieuw in actie komen in Urk. Ondanks strenge maatregelen in het dorp waren er toch veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken. Volgens Omroep Flevoland is er onder meer gegooid met cocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. Het is het derde weekend op rij dat het onrustig is in Urk. Portugal versoepelt de coronamaatregelen tijdens kerst. Familiebezoek buiten de eigen regio wordt dan toegestaan. Nu geldt in Portugal een binnenlands reisverbod... maar van 23 tot en met 26 december vervalt dit. Met oud en nieuw daarentegen worden de coronamaatregelen juist strenger gehandhaafd. De regering wil dat Portugezen met de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis blijven. De Surinaamse president Santokki wil dat justitie uitspraken van oud-president Bouterse onderzoekt. Maandag zei Bouterse op een partijbijeenkomst dat het land onder de huidige regering 50 jaar wordt teruggeworpen in de tijd. En dat dit soort, dit soort dingen alleen met wapens weggehaald kunnen worden. De uitspraken werden eerder door de coalitie al opruiend, contraproductief en polariserend genoemd. Het weer, zonnige periode en wolken wisselen elkaar eh, af. Maar in het noordoosten is er ook kans op hardnekkige lage bewolking. In de zon wordt het 5 à 6 graden.